Michel Koenen met het NOS-journaal. Jos Brecht, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, houden in de buurt van Barcelona. Iemand in Spanje had hem herkend en tipte de Nederlandse politie, zegt Peter de Vries, die de familie Verstappen bijstaat. Na de tip kon de Spaanse politie Brecht aanhouden. en zou tot nu toe geen verklaring hebben afgelegd. En vandaag gaan er Nederlandse rechercheurs naar Spanje om met Brecht te praten, zegt de Vries. En de verdachte van 55 was spoorloos sinds februari dit jaar. In april gaf zijn familie hem op als vermist. De Nederlandse politie weet nog niet wanneer Brecht wordt uitgeleverd. En vanochtend tussen 10 en 12 is er een persconferentie. En de familie van Nicky Verstappen is heel erg opgelucht dat Brecht is opgepakt. We hadden niet durven dromen dat het zo snel zou gaan, zei de moeder bij Hart van Nederland. En ze hoopt dat er uiteindelijk duidelijk wordt wat er 20 jaar geleden nou precies is gebeurd op de Brunsumer Heide. In de Amerikaanse staat Florida heeft een schutter het vuur geopend in een restaurant in de stad Jacksonville. Daar was een evenement voor gamers aan de gang. Er zijn zeker vier doden en meerdere gewonden, zegt de politie. De schutter heeft zichzelf om het leven gebracht. De schietpartij was te horen op het streamingplatform Twitch... waarop gebruikers hun gamesessie kunnen uitzenden en bekijken. In Nune in Brabant zijn gisteren twee spoorwegovergangen ruim acht uur dicht geweest door een sein- en wisselstoring. De problemen begonnen rond 12 uur s middags. Pas om acht uur s avonds kreeg ProRail de spoorbomen weer open. En tot die tijd reden treinen stapvoets voorbij. Sommige mensen liepen langs de slagbomen en staken met gevaar voor eigen leven de overgang over. De spoorbeheerder weet nog niet wat de problemen heeft veroorzaakt. Het weer nog, de regen trekt langzaam weg richting Duitsland. Verder waait het stevig en koelt het vannacht af naar een graad of 14.